10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VN wil dat er een einde komt aan de gewelddadige protesten in Irak. Secretaris-generaal Guterres roept de Iraakse regering en de demonstranten op met elkaar in gesprek te gaan. Gisteravond deed VN-gezant Janine Hennis al een oproep tot bezinning. De bloedige protesten tegen de Iraakse regering begonnen dinsdag. Daarbij zijn al zeker 100 doden gevallen. Ook gisteravond was het weer onrustig in veel Iraakse steden. In Jordanië is een eind gekomen aan een onderwijsstaking die een maand heeft geduurd. De leraren eisten meer loon. Ze hebben nu een akkoord met de regering bereikt over een salarisverhoging van 35 tot 60 procent. Zo'n anderhalf miljoen leerlingen in Jordanië hadden last van de staking. In de VVD wordt met verdriet gereageerd op het plotselinge overlijden van oud-partijvoorzitter Henry Keizer. Premier Rutte zegt dat hij een goede vriend is verloren. Hij omschrijft Keizer als een energieke man die altijd voor iedereen een vriendelijk woord had. Huidig partijvoorzitter Christiane van der Wal roemt Keizer om de manier waarop hij de VVD heeft gemoderniseerd. Keizer was partijvoorzitter van 2014 tot 2017. Daarnaast was hij ondernemer. Hij raakte in opspraak door de aankoop van een crematiebedrijf... voor een opmerkelijk laag bedrag. Daarover zou nog een rechtszaak komen. Henry Keizer was 58 jaar. Burgemeester de Blasio van New York heeft met verbijstering gereageerd op de dood van vier daklozen in zijn stad. Gisteren sloeg een dakloze man in de wijk Chinatown vier slapende zwervers dood met een metalen buis. Zijn motief is onduidelijk. De Blasio zegt dit, dat hij geschokt is door deze zinloze daad van geweld tegen kwetsbare mensen. Het aantal daklozen is in New York de afgelopen tien jaar fors gestegen. Gemiddeld worden er jaarlijks ongeveer zeven daklozen vermoord in New York. Gisteren dus vier op één dag. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. Alleen in het noordoosten blijft het droog. De zon laat zich nauwelijks zien en het wordt 9 tot 15 graden.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 in de morning. Goedemorgen ZFM-luisteraars. Welkom bij deze zoveelste aflevering van ZFM Jazz. Op zondagmorgen vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Ja, en ehm, we hebben een overvol programma vandaag. En waarom is het overvol? Nou, eh, er is van alles wat. Er is veel te doen. En in Zandvoort, de, om eens even te noemen, de krocht vanmiddag hebben we een eh, jazzconcert met eh, Django Reinhardt. Een muziek waarover straks meer. Eh, volgende week zaterdag een swingavond met uh, van den Berg. We hebben in de regio van alles en nog wat. kortom, er is genoeg te vertellen. Ik ga nu iets draaien. Ja, van Dan Barrett, de Amerikaanse trombonist... die prachtige combo's heeft samengesteld. En het uh, nummer, ja, Time on My Hands. de trombone van Dan Barrett... gaan we over naar Roberta Cambarini. If You Know Love. You look at me and wonder You look at me and doubt Darling Your eyes still ask me, will the flame burn out? No one is sure of sunshine, no one is sure of dawn, but I am sure our love be tired of you. When stars are tired of gleaming, when I am tired of dreaming, then I'll be tired of you. This I know it's true. When winds are tired of blowing, when grass is tired of growing, then I'll be tired of you. beyond the years. Till day is night, till wrong is right, till birds refuse to sing. Beyond the years, the echo of my only love will still be whispering, whispering if my throbbing heart should ever start repeating that it is tired of being till day is night, till wrong is right, till birds refuse to sing. Beyond the years, the echo of my only love will still be whispering, whispering. If my throbbing heart should ever start repeating that it is tired of beating, then I'll be tired. Of Roberta Gambarini. Prachtige stem. En we gaan nu naar de stem en het trompetspel van meneer Ned Gunella.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 Eh, meneer Matt Dusk. Ja, ehm, ik wil graag even aandacht besteden aan eh, de activiteiten... die vandaag in en rond Zandvoort zijn... op het gebied van eh, jazzmuziek en aanverwanten, zal ik maar zeggen. Want er is natuurlijk van alles te doen. kern van mijn verhaal is dat er vanmiddag in de krocht om half drie weer een prachtig concert is in de reeks die al eh, meer dan 15 jaar aan de gang is. De reeks van jazzconcerten op zondagmiddag. En vandaag zijn dat eh, de Rosenbergs. En de Rosenbergs, daar hebben we er velen van. De, eh, aan de ene kant hebben we het wereldberoemde, eh, de wereldberoemde formatie het Rosenberg Trio. Daar hoef ik verder weinig over te vertellen. Want die zijn eh, met grote letters uh, gebeiteld in de geschiedenis van de gypsy jazz. En aan de andere kant hebben we het trieste leven van Jimmy Rosenberg. Daar is een prachtige documentaire over gemaakt. Dat is een van de jongens uit het eh, het, Rosenberg-geslacht... waar heel veel gitaristen uit voorkomen. En ehm, die is eh, in de goot geraakt. Daar is een prachtige documentaire over gemaakt. En eh, kan ik zeer aanbevelen. Die is gewoon op YouTube te vinden. Het leven van Jimmy Rosenberg. En daartussen zitten een heleboel andere Rosenbergs. Zoals er vanmiddag zijn Johnny Rosenberg, Moses Rosenberg en Sani van Mullum. En die brengen een ode aan Django Reinhardt. Er zijn heel veel Rosenbergs in allerlei formaties. En vanmiddag is het een werkelijk prachtige formatie. Dat kan ik u verzekeren. Ik ga eens laten horen van eh, een groep. De Gypsy Boys. En dat zijn niet de Gypsy Boys die wij kennen uit de popmuziek. Maar dat zijn eh, ook Rosenberg jongens. Kaatsi Rosenberg, Gitaar. Onder meer zit er tussen En eh, ik ga laten horen een typisch, eh, een typisch stuk... of een stuk typisch in de Django-stijl. En dat is uh, Caravan. Gypsy Boys. Ja, en eh, ik blijf natuurlijk heel graag nog even hangen in eh, het, uh, het En daar, omdat het vanmiddag hoogtij viert in Theater de Kort. En we gaan daar nog een voorbeeld van horen. Dat is uh, Fappie Laffertin. Een, een muzikant uit het zuiden des lands... die heel veel heeft gedaan internationaal en hoge ogen heeft gehoord. En één prachtige opname is met een echte oude uh, gypsy man... Uh, Bambula Ferret... De, een van de laatste der Mohikanen. En ik ga laten horen een prachtig stuk. Kirat was toch gich verleidige. Gerad was ge ge, ger trauer ge. doch immer schneide ge, ger neide ge. Juvia i doch noch pas mende. Aber Jan gute ger, de mangende. Kokeci men felel we sanchi Mir moli bis la pure aber gespore ge Kaira Bashara mengenor geht ne giva mengenor itik ni romani gidi skyrock Baasje Hamingenach Geht nicht, gib Hamingenach Ich dig nicht um meine Gide Meine Gide Bamboula Ferret met de groep van Fapi Laffertin. En dat allemaal in het kader van het feit dat er vanmiddag heerlijke live jazzmuziek in de stijl van Django Reinhardt is te horen met de Rosenberg Boys. Ik ga natuurlijk nog een stukje doen. En dit keer zijn dat eh, weer die Rosenberg jongens die ik net liet horen... met als gast eh, de kunstenaar en violist Armando... En we gaan luisteren naar het eh, klassieke All of Me. Mando Samen met eh, de, Gypsy Boys. Ik ga dit serietje gewijd aan de Django Reinhardt muziek... langzamerhand eh, afbouwen. En eh, dat is gewijd aan de Django muziek... omdat er vanmiddag een live concert, prachtig concert... gaat plaatsvinden in de krocht. En ik ga nu eens laten horen van een Nederlandse groep. Dat is het orkest Politour... En die hebben een cd gemaakt, Django Chanté. En daarvan ga ik laten horen een eh, nummer van, eh, geschreven door Charles Trenet. Het bijzondere van dit groepje is dat er, behalve de klassieke bezetting van eh, Django, gitaren en contrabas, een viool bij zit af en toe op de cd. Maar ook een accordeon de accordeon van Jean-Pierre Guirand. En we gaan luisteren naar het stuk Que reste-t-il de nos amours. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense au jour lointain Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, vieille photo de ma jeunesse reste-t-il des billets des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonne année, je veux au vent, baiser volé, rêve mouvant il de tout cela Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché et dans un nuage le cher visage de mon passé. Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux des mois d'avril, des rendez-vous un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, volé, rêve mouvant Que Reste-t-il de tout cela Dites-le-moi. village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, cher âge de mon passé. Que reste-t-il de nos amours? Dat l'orchestre eh, is het orkest Politour van de cd Django Chanté. Waarom ik dit laat horen, dat is natuurlijk niet zomaar... want eh, ik vermelde dat er vanmiddag eh, Django-muziek te beluisteren is... in eh, Theater de Krocht. Maar aanstaande zaterdag is er ook spektakel in de Krocht. Dan komt de Zandvoortse accordeoniste Gree van den Berg... met haar combo optreden. En ik heb G uitgenodigd in deze uitzending om iets eh, te vertellen over haarzelf. Het optreden dat aanstaande zaterdag in de krocht is. En over de muziek. G, eh, welkom. Uh, welkom in deze uitzending, live. Wat gezellig dat je er bent. Ja. Ehm, ja, ik, net een stukje accordeon. Accordeon muziek in de jazz is eh, niet iets wat bovenaan in de platenwinkel ligt. Hè, de, de, de, er zijn eh, relatief veel, ontzettend veel opnamen van eh, honderdduizenden muzikanten, maar niet zoveel op accordeon. Heb jij idee? nee, inderdaad. Heb jij idee hoe dat komt? Ik zou het echt niet weten. terwijl het een prachtig instrument is. Ja, prachtig. Ja. ja. Um, jij speelde al heel lang accordeon. Wanneer ben je begonnen met lessen? Nou, lessen. Dat viel wel mee, dat lessen voor mij. Maar mijn vader die kwam op een gegeven moment thuis. Die had altijd verrassingen voor ons. En die bracht twee accordeons mee. Eén voor mijn zusje en één voor mij. Want hij wilde gewoon als er iets gezelligs in de familie was... dat er een stukje muziek bij was. En daar moesten wij voor gaan zorgen dan. Nou, mijn zus die haakte heel snel af. Die had de mooiste accordeon. Een rode Italiaan was het. Een galantie, ik vergeet het nooit. En ik kreeg... Ja, meestal was dat bij ons omdat ik de middelste was van, van de drie meiden. Ik kreeg een uh, honer. Zo'n blikkerig groot ding. Wel 120 bassen. Die andere was maar 86. Ah, ja. En... Ehm, ja, ik werd gelijk verliefd erop. Ja. En ik kon geen noot nog spelen. Dus toen moest ik van mijn vader natuurlijk ook naar les. Ja. Maar ja, dat was niet mijn ding. Nee. Dus het was altijd wel leuk als dan... Ik liet mijn zus altijd eerst les nemen bij die man. En dan had ik al gehoord wat dat nieuwe riedeltje was... wat je moest leren voor de volgende week. En dan ging ik daarna zitten achter de lessenaar en dan speelde ik het. En dan zei hij, nou Geetje, het gaat goed, maar je moet wel de muziek goed zetten. Want je had altijd tijd ja, op je kop gestaan, weet je. Want dat kon ik al. Dus dan merk je dat ergens, dat het toch een gave is. Nou, dat blijkt wel duidelijk op de manier waarop je speelt. Ja. Uh, wij gaan dit gesprek larderen met uh, accordeonmuziek. Ik ga nu iets laten horen een, eh, van een zangeres Abby Lincoln... En het stuk heet Bird Alone. En waarom ik dit laat horen? Omdat er in de begeleidingsgroep een prachtige accordeon zit. Oh, nou, heerlijk. flying through a clouded sky, sending mournful, soulful sounds. So corners, tempting fate, flying circles in the air. Are you on your way somewhere? wonder what's your story Het is alweer bijna voorbij dat eerste uur. En eh, we zitten net zo volop in de, in de eh, eh, jazzmuziek en in de accordeon. En het thema accordeon.